Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Utrecht is op zoek naar een man die de afgelopen tijd al meerdere mensen heeft aangevallen. De man heeft het vooral gemunt op fietsers die s'nachts alleen rijden. Begin deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken... op een weg richting het Utrechtse Science Park. Maar ze wist te ontsnappen. De politie heeft inmiddels een foto van de man gedeeld... en hoopt dat mensen tips delen. Volgens de Telegraaf gaat het om een oud TBS'er... die in het verleden voor vergelijkbare zaken is veroordeeld opgelicht worden door iemand die doet alsof hij van de bank is. Dat gebeurt wel vaker. Maar nu is er een zaak van twee mensen die zijn opgelicht door iemand die ook echt bij de SNS-bank werkte. Een man overtuigde klanten om te investeren in crypto. Het geld dat daarmee werd verdiend gebruikte hij voor zichzelf om een huis in België te kopen. Mijn economiecollega Ruben Eck die weet hoe die te werk ging. Een oudere vrouw die eh, ging op een dag naar het bankkantoor van SNS... om hulp met de app van de bank eh, te vragen. Nou, ze trof daar deze medewerker. Die vertelde, ja, dat kan allemaal nu niet, want... Er moet hiervoor iets op uw computer gedaan worden weet u wat? Ik kom vanavond gewoon even bij u thuis langs. Alleen die hulp met de app veranderde dus in een promotiepraatje voor crypto. En zo maakte de vrouw 65.000 euro over naar zijn privérekening. De man vindt zelf dat hij niets strafbaars heeft gedaan. SNS Bank heeft hem ontslagen en de slachtoffer het geïnvesteerde geld teruggegeven. Voor pizzabakker Arjan uit Binninghuizen is het een weekend vol telefoontjes van hongerige Lowlandsgangers die soms bijna geen stem meer hebben. Voor zijn pizzeria zijn het misschien wel de drukste dagen van het jaar. Op zo'n weekend uh, een, 100, 200 pizzas per avond extra. Ja. Extra? Ja. Op bovenop de normale bestellingen wat we hebben. Ja, ja. Dus dat, is lekker aantikken. <laughs> Dat, dat is lekker aantikken, absoluut. En hard werken, ja. Welke zijn populair? Eh, Hawaii is heel erg populair. En eh, de Tasty Meat eh, Garlic is ontzettend populair, ja. Nou, veel festivalgangers bestellen vanaf de camping hun favoriete pizza. En de courier komt die dan naar de Kiss and Ride brengen... waar mensen hun eten weer op kunnen halen. Het weer. Vanuit de kust trekken er bijna de hele dag buien over. Daardoor koelt het wel af. Van een graad of 19 tijdens de buien tot maximaal 24 daarna. Dit weekend meer zon en ook ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht...